Minister De Jonge noemt het krankzinnig. Ook buurtbewoners hebben er geen goed woord voor over. Het is nog een ram die corona. Ik reed het nog een keer bij. Ik kan nog een beetje testen. Ik eh, schrik gewoon. Nou, dat is niet normaal abnormaal. En de belastingbetaler moet, eh, die moet, eh, die zijn wij, die moeten betalen. Die hier tegenop zijn, wie allemaal dat, protest hebben, die moeten maar een in ziekenhuis sturen. Wat, er daar, wat daar gebeurt. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel is er schade aan het pand. januari waren er ook al explosies bij teststraten in Hilversum en Urk. Kappers hebben vandaag hun tondeuses en scharen weer voor tevoorschijn getrokken. Sommige mensen hebben er veel voor over om van hun coronakapsel af te komen. In Os in Brabant betaalde een man 330 euro om vanochtend om 5 uur al in de kapperstoel te kunnen zitten. Ja, we beginnen een beetje uit het diep dal te kruipen met z'n allen. Dus ja, dan vind ik dit soort dingen leuk. Eh, een stukje goede doelen erbij en, eh, en eh, lokale ondernemers. Nou, een beetje steunen op deze manier. Ik ben weer blij dat het eraf is. Ja, op een veiling kon er worden geboden voor die eerste knipbeurt. Het geld gaat naar een goed doel. En een mooi gezicht in een woonwijk in Amsterdam. Daar hangen tientallen regenboogvlaggen aan de gevels is bedoeld als steun voor een homoseksuele dominee die daar woont. Vorige maand werd hij voor de zoveelste keer bedreigd door hangjongeren. Tijd voor een hart onder de riem, vonden de buren. Omdat ik vind dat mensen mogen zijn wie ze willen zijn en dat dat gewoon geaccepteerd moet worden of wie ook verliefd wordt of wat je ook wil. Als een dominee wordt lastiggevallen omdat hij toevallig met een man getrouwd is, dan denk ik, ho wacht even. Dat doen we dus niet in Amsterdam. Dat doen we nergens in Nederland, dat doen we nergens in de wereld. Het weer. In het noordwesten is het mistig en daardoor wordt het niet warmer dan een graad of 6. Verder naar het zuidoosten piept de zon er regelmatig door. In Limburg kan het zelfs 17 graden worden. Morgen wat regen, wat zon en fris, een graadje of 7.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 I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. like a rug. Hottest talking Kawasaki, I ride it, ride it. Undercover, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby.